Daar moet de eigenaar kunnen kiezen voor versterking of sloop. Minister Wiebes moet nu gaan beslissen hoeveel huizen in Groningen worden versterkt. Chris Froome mag misschien toch meedoen aan de Tour de France. De Britse wielrenner werd verdacht van doping... nadat er vorig jaar te hoge concentraties van een astmamiddel in zijn bloed waren gevonden. Maar de Internationale Wielenunie heeft de dopingzaak nu gesloten... en legt Froome geen straf op. Gisteren maakte de organisatie van de Tour bekend dat Froome vanwege deze zaak niet welkom was. Dat besluit wordt nu mogelijk teruggedraaid. De inburgering in Nederland gaat flink veranderen. Gemeenten gaan voor alle nieuwkomers een eigen inburgeringsplan maken. Dit betekent dat gemeenten erkende vluchtelingen taallessen gaan aanbieden... en ook de huur en kosten voor verzekeringen gaan betalen. Minister Koolmees stuurt daarvoor plannen naar de Tweede Kamer. Nu zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Dat werkt volgens de minister fraude en misverstanden in de hand. Een leerling van een middelbare school in Amersfoort... die een nazi-filmpje op internet heeft gezet, is geschorst. De scholier had het hoofd van een docent gemonteerd op beelden van nazi-praktijken. Volgens de rector is daarmee een grensoverschreding... en is de leerling een paar dagen geschorst. Ook heeft de docent aangifte gedaan bij de politie. Het weer, het is zonnig. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Ook morgen veel zon en droog met op de meeste plaatsen zomerse temperaturen. Woensdag en donderdag kans op wat bewolking. Wel blijft het droog en zomers.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 You'd be in paradise and put up a fucking lie. And the bees, please don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be paradise parking lot. And now they pay paradise to put up a parking lot. taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot why not?